Mautschreurs met het NWS Journaal. Boven de Atlantische Oceaan ontwikkelen zich twee nieuwe tropische stormen. En die kunnen gevaarlijk worden voor Sint Maarten en de andere bovenwindse eilanden... als ze uitgroeien tot orkanen. Het gaat om de tropische storm Lee en een nieuwe depressie die nog geen naam heeft... maar 15 wordt genoemd. Als die zich ontwikkelt tot een tropische storm krijgt hij de naam Maria. Lee lijkt niet direct op de bovenwindse eilanden af te stevenen... maar Maria kan begin volgende week een grote risico worden. In Maleisië zijn 17 tieners opgepakt in verband met de brand eerder deze week in een school. Daarbij vielen 23 doden. De jongens tussen de 11 en 18 zouden brand hebben gesticht omdat ze door scholieren waren gepest. De politie kwam hen op het spoor via beelden van bewakingscamera's. De slachtoffers zaten als ratten in de val omdat de enige deur van de slaapzaal was geblokkeerd. Volgens de Maleisische politie hadden de verdachte tieners drugs gebruikt. Het was vandaag de koudste 16 september ooit gemeten. In de beeld werd het maar 12,9 graden. Het oude record stamt uit 1972. Toen was het 13,4 graden. Behalve koud was het hier en daar ook bijzonder nat. Dokkum in Friesland kreeg te maken met een wolkbreuk, waardoor straten onder water kwamen te staan. Door een gebrek aan wind bleef de regen lang op dezelfde plaats hangen. In de eredivisie heeft Excelsior op eigen veld met 2-1 verloren van Heerenveen. Excelsior stond snel met 1-0 voor, maar raakte de voorsprong in de tweede helft kwijt. Vanavond zijn er nog drie wedstrijden. Roda heeft Willem 2 op bezoek. NAC Breda speelt thuis tegen Groningen. En PEC Zwolle neemt het op eigen veld op tegen Heracles. Het weer vanavond en vannacht opklaringen bij minima tussen 5 en 8 graden. Morgenochtend eerst plaatselijk mist. In de middag soms zon, maar ook een bui. Het wordt dan 15 tot 17 graden. Maandag weinig verandering. En dit was het En NOS Journal.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 Every time I see you, baby, I wanna feel you. You know there's no way without you. Let me come, let me come through. I've been writing down your name on this of your face. Shooting stars, I'm lost in space. Make a wish I won't be something I wanna tell you, baby. I'm scared, baby. I'm afraid being rejected. Every time I see you, baby, I wanna feel you. You know there's no without you. Let me come, let me come through. come through. Something I wanna tell you, baby, I'm scared. Maybe I'm afraid of being rejected. Every time I see you, baby, I wanna feel. you know there's no time. Let me come, let me come. Baby, I see you. you know there's no time. Every time I see you, you know there's Every time I see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 Everything I wanna say, I can hear it so loud. I got a voice in my head, and I'ma let it all out. Keep me alone. like the first time. Waiting all of my life for this one day. But I bet a million dollars that you feel the same way. Keep me up. ZFM Zandvoort. Zandvoort. I don't like to talk, but I love to sing. And I don't smoke, but I love to drink. I'm paranoid, I don't miss a thing. But I'm still nice, at least that's what I think. Fall in love a But then I pull out and say, I need freedom. I need freedom. I guess I take it. Heartbreaker, the title, I can't shake it, can't fake it. I guess I take it. Heartbreaker, the title, I can't shake it, can't fake it. Well, baby, I I came broken. Ego issues, my head is swollen. I got a million chips on my shoulder. But if you stay, despite all I sold you, then maybe you don't need freedom. Freedom. 是。 was muziek van Don Diablo. Don't Let Go deed hij samen met Holly Winter. En daarvoor hoorden we Calvin Harris met Hard to Love. Deed hij samen met Jesse Reyes. Angelina Jolie die schitterde van de week tijdens de première van haar nieuwe filmproject in New York. Ze nam al haar kinderen mee die zelf ook meewerkte op de set. Dus dat was altijd erg leuk, hè? De hele familie doet gewoon mee. En het Nederlandse filmfestival, eh, het Nederlands Filmfestival kondigt zich aan. Nu op de Neude in Utrecht een gouden kalf staat te glimmen. Het 4 meter hoge kalf is het icoon van het festival. Nou, wij zijn natuurlijk benieuwd eh, wie er dit keer weer eens een, een, een, kalf uit de taxi laat flikkeren. Jaren geleden ook gebeurd. En eh, ja, het eh, kalf in Nederland ja, het stelt niet zoveel voor. Ja, de ene zegt het is een hele bijzonder iets. Bijzondere nominatie. Maar de andere zegt van wat moet ik met zo'n stom kalf? Nou, we houden je zeker op de hoogte muziek. En zometeen gaan we eens even kijken wat voor leuke feestjes er allemaal zijn op deze zaterdagavond. Maar eerst nog even muziek. Wat dacht je van Kraak en Smaak? Samen met Ivar, met Sjorst. Zaterdagavond een wandeling over het strand door de duinen in het centrum van Zandvoort. Muziek van Bob Sinclair. Dit keer samen met Ecam met uh, Till the Sunrise Up. En dan nou, voor Kraken Smaak en Ivar met de eh, Sourst. Het is het tijd voor de party-update. Wat een leuke feest gaan we gaan op deze zaterdag 16 september 2017. Nou, als eerste Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. Het begint allemaal... Eh, het is al begonnen, moet ik zeggen. Het is om half negen vanavond begonnen. Het duurt tot vijf uur vannacht. En voor meer informatie check de website escape.nl... met onze, onder andere onze eigen Zandvoortse Raimundo. En vanavond heeft hij meegenomen Dennis Quinn... De Cowboys en MC's Robbie Rice. Vanavond dus in de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. En als we wat verder lopen, dan komen we bij Club R. Daar is vanavond Playground, Girls Love DJ's en more. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend in Club R. Iedereen is 15 euro. En voor meer informatie check even r.nl. Met onder andere in R, Air What, eh, Girls Love DJs, Weslo, Dani L, Maybeus, Breakfast, Eve, Lazali, Brad Braxton. En hosted bij MC Dolle Bart. En in eh, R2 hebben we Manuel, Jack Daly en uh, Purple Heart. En Area 3 hebben we Not So Typical en Damn Dutch. Dat is R&B en hip-hop. Dus eh, ja, R&B, hip-hop, house, techno, deep house. Je gaat het allemaal meemaken vanavond in Club Air in Amsterdam. Vanavond Playground, Girls Love DJs en more natuurlijk. En uh, wekelijks feestje weer in eh, de Melkweg in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Encore. Vanavond het thema Red Bull Freestyle After Party. Begint rond de klok van middernacht, duurt tot 5 uur in de ochtend. Meer informatie check de melkweg.nl. Zonder de, gewoon melkweg.nl. Met onder andere Natalia Romano, DJ Prime, DJ Puffy... Sky83 en Andy Savado. Die komt helemaal uit Suriname speciaal voor jou. Eh. de plaatjes aan elkaar draaien tegenwoordig. Uh, hè? CD's of uh, gewoon via de laptop. Ik vind dat zo goedkoop. Op de laptop. Ja, het is wel makkelijk. Ik ben nog heel oud wedstrijd bij twee Technics 1200 SL's. En ik ga helemaal los. En de cd-spellers, ja, is ook leuk, maar met een laptop, nee, gaat er bij mij gewoon niet in. En vandaag was ik eh, bijna de hele dag, totdat ik naar de studio moest... was ik in, eh, in Woerden vandaag. Uh, Summer Lake Outdoor Festival. Ja, het was fantastisch weer. Ehm. maar ja, het begon vandaag om 12 uur met ja, een hoop gezelligheid. Een van de laatste outdoor festivals. Onder andere vanavond was vandaag overdag, de hele dag een hoop DJ's, onder andere Sick Individuals, Julian Jordan, Thomas Newson, La Fuente, Girls Love DJ's en MC Stanford. En ook E-Force, Randy, Digital Punk, Alpha 2. En de eh, Giuseppe Ottiviani en Daniel Candy. En nog veel en veel meer. Ik eh, ben het eh, meest geweest bij Klik. Dat is Deep en Techno House met onder andere Gabriel Ananda. Reinier Zonneveld, die was al live Oliver Wijten, Stefano Riccietta, Remy Unger en Wouter de Moor. En ja, eh, als je er meer van mee wil krijgen... Eh, ja, denk niet dat je het gaat redden om er nog naartoe te gaan... maar check even de website summerlake.nl. En natuurlijk wat dichter bij huis hebben we in, uh, in de Stalker... in de Kromme Helleboogsteeg altijd iets leuks te doen. En ik geloof dat er ook nog wat in het... In, uh, hoe toko? Ja, je mag het geen toko noemen, maar ik had hem net, maar ik ben hem even helemaal kwijt. Ik had net nog een, eh, een, eh, een, een eh, mailtje in mijn handen. Dan moet ik even heel snel kijken waar dat... waar het papiertje gebleven is. Is iemand die die hond even stil kan houden? Ja, er, staat hier een hond voor de deur te blaffen. Het is niet de mijne. Die van mij die ligt lekker te slapen thuis. Maar een andere hond. Nou, in ieder geval... Uh, moet maar even kijken op djguide.nl. Dan moet je maar intikken regio Zandvoort, Haarlem. En dan kom je de feestjes wel tegen. Geloof de lichtfabriek of zo. We gaan door met muziek. Mike Williams en Brooks met Jetlag. on Tuesday. Got your girl in the bed, shake, choose it. Club going night. on Tuesday. Got your girl in the bed, shake, choose it. Club going night. on Tuesday. Got your girl in the bed, shake, choose it. Club going night. on Tuesday. Got your girl in the bed, shake, choose it. Club going hard on Tuesday. Got your girl in my bed, shake, choose it. Club going night. on Tuesday. Got your girl in the bed, shake, choose it. Club going hard on Tuesday. Got your girl in my bed, shake, choose it. Met de party update. Nightwalk top 10. Nightwalk top 10. Show facts.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 Ja, dat was Zonderling, samen met uh, eh, Minique, met Remedy en daarvoor Sean Finn. Toetsing Terry B en Peter Brown met Free. Het is even tijd voor de 10 boven beste plaatsen van de dag. Deze week op 10, Purple Disco Machine met Devil in Me. Daarvoor Nee, op 9 moet ik zeggen. Niet daarvoor, maar op 9 horen we, eh, eh niet, maar die staat op 9. Clapton met de Music Got Me. De Darius uh, remix. Ook oh, ik ben helemaal in de war. Deze week op 8, Route 94 met House and Pressure. Deze week op 7, Saeb met Good Stuff Piano. Op 6, Carrie Chandler met uh, Candy Night. Op 5 deze week Carl Cox met I Want You Forever, The Just Butler remix. Deze week op 4, Inner City. Ja, ze leven nog. Met Good Life 2017, de extended mix. Deze week op 3, Wise uit de UK met Say It To Me. Deze week op 2, Camel Fat en Elderbrook eh, met Cola. En dan zal ik je horen denken, die stond er vorige week op 1. Nee, want dit is de Rizardo remix. En deze week nog steeds op 1. Het origineel van Camel Fat en Elderbrook met Cola. En die hoor je nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Got ready for the night in. She's heading for the lights. she sees the vision going. Copping line after line. See how she looks in trouble. See how she dances and she sips the Coca-Cola. She gets not the differences. Eh? That's what you're calling for, but they don't wanna let you in You drop your back to the floor and you're asking what's happening. And it's getting late now, hey now. Enough of the arguments. But she sips a Coca-Cola, she can't tell the difference yet. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in You drop your back to the floor and you're asking what's happening. And it's getting late now, hey now. Enough of the arguments she sips a Coca-Cola. She can't tell the difference yet. She can't tell the difference yet. She can't tell the difference yet. She can't tell the difference yet. you're coming We don't wanna let you in. drop back to the floor. You're asking what's happening. It's getting late now, hey now. Enough of the arguments. She sips the Coca-Cola. She can't tell the difference That's what you're coming for. We don't wanna let you in. drop back to the floor. You're asking what's happening. It's getting late now, now. Enough of the arguments since the hope is She can't tell the difference, baby. it lit. Hungary, keep it lit. Austria, keep it lit. Slovenia, keep it lit. Armenia, keep it lit. Slovakia, keep it lit. Switzerland, keep it lit. Hey, puppy, meet me in Europa. Ja, dat waren de Bodybangers met Europe. Samen met eh, Victoria Kern en Nico. En dan voor verder de Grand. en Danique versus Coco Star met eh, Coco's Miracle. Ook een oude plaat in een jasje gestoken. En eh, tot zover ook het eerste uurtje van de, de Nightwalk. Niet getreurd. Zometeen DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks vanaf 11 uur vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Maar voor nu nog even een paar stukken muziek. Monroe en Morales... Maar eerst die Will Sparks fusing eh, Gloria Kim met Take Me. Ik zeg tot zometeen na de break.